Katrien Straatman met het NOS-journaal. De NS begint morgen ongeveer twee uur eerder met de avonddienstregeling. Dat betekent dat er vanaf half zeven op tien trajecten minder treinen rijden... onder meer tussen Den Haag en Amsterdam, Leiden en Utrecht en Arnhem en Rotterdam. De NS heeft hiertoe besloten omdat er vanwege de aangescherpte coronamaatregelen... minder reizigers zijn in de avond. Het dodental na een ongeluk gisteren op een stuwmeer in Brazilië is bijgesteld naar 10. Duikers hebben vandaag nog drie lichamen geborgen. De slachtoffer zaten in een bootje toen een stuk van een rots afbrak en op hen terecht kwam. Het waren allemaal toeristen, over hun identiteit is niets bekendgemaakt. Er raakten ook zo'n 30 mensen gewond. Mogelijk was de rots verzwakt doordat het in het oosten van Brazilië de laatste tijd veel heeft geregend. Schaatsbond KNSB gaat de Olympische ploeg voor de winterspelen in Peking uitbreiden met vier reserves. Zowel bij de mannen als de vrouwen worden er twee extra schaatsers aangewezen die meegaan naar China. Voor het geval er sporters niet in actie kunnen komen vanwege een coronabesmetting. Komende woensdag start het coronaprotocol richting de Spelen. Dat betekent onder meer dat vanaf dat moment sporters alleen nog maar thuis en op een trainingsplek mogen zijn. De schaatsploeg vertrekt 26 januari naar Peking. Behalve de reserves, die binnenkort worden aangewezen... bestaat hij uit negen mannen en negen vrouwen. In Brussel hebben vanmiddag een paar duizend mensen geprotesteerd tegen de coronamaatregelen in België. Er was veel politie op de been en mensen werden ook preventief gefouilleerd. Ook in Antwerpen en Amsterdam waren betogingen. Die beperkten zich tot een paar honderd mensen. Het weer vanavond en vannacht kan er langs de westkust nog een enkel buitje vallen. Verder blijft het op de meeste plaatsen droog, met hier en daar wat mist of nevel. In het binnenland kan het afkoelen tot rond het vriespunt. Morgen begint de dag overwegend grijs, maar later breekt de zon ook af en toe door. En het wordt dan een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.